met het NOS Journaal. Ook vannacht hebben Israël en Iran beide raketten richting elkaar gelanceerd. Israël zegt dat het leger een reeks aanvallen heeft uitgevoerd... rond de Iraanse hoofdstad Teheran en andere plekken in het land. Israël noemt het vergeldingsaanvallen. Even na middernacht werden er vanuit Iran ook raketten afgevuurd op Israël. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen. De Tweede Kamer staat achter het plan van het demissionaire kabinet... om sancties op te leggen aan twee Israëlische ministers... Die willen illegale nederzettingen uitbreiden en etnische zuivering van de Gazastrook. Volgende week is er een EU-top en daar gaat het kabinet met andere landen in gesprek over de sancties. Nederlanders waren voor de val van het kabinet somber over de situatie in het land en de politiek, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De afgelopen maanden vond 58% het de verkeerde kant op gaan met Nederland en slechts 44% gaf het kabinet een voldoende, Mensen hebben volgens het SCP het gevoel dat er de afgelopen twee jaar weinig is opgelost of verbeterd. Ze maken zich zorgen over de samenleving, de hoge prijzen, immigratie en het woningtekort. In de omgeving van Middenbeemster zijn grote rookwolken te zien. De oorzaak is een flinke brand daar in een oud distributiecentrum van Supermarkete Plus. De vlammen slaan uit het dak en de brandweer roept omwonenden op om de rook niet in te ademen en deuren en ramen te sluiten. In Tsjechië is een man opgepakt die deed alsof hij een tandarts was. Hij keek op internet hoe hij zijn tientallen patiënten kon behandelen... en gaf met, met behulp van die handleidingen bijvoorbeeld complexe wortelkanaalbehandelingen. Ook trok hij tanden en gaf die mensen een verdoving zonder dat hij daarvoor geleerd had. De man kan tot acht jaar cel krijgen. Het weer, het is droog momenteel bij een graad of 11. Vandaag opnieuw flink wat zon. Het warmt daardoor ook weer flink op naar een graad of 20 in het noorden... tot 26 graden in het zuiden.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 Medewerkers van de Amerikaanse overheid bereiden zich voor op een mogelijke aanval op Iran... zeggen bronnen binnen de Amerikaanse regering tegen Bloomberg. Tot nu toe heeft de VS zich nog niet gemengd in het conflict tussen Israël en, de, en Iran. Maar volgens de bronnen wordt er nagedacht over een Amerikaanse aanval in het weekend. In het Limburgse Wielre is een man opgepakt na een dreigende situatie die urenlang duurde. De politie kreeg gistermiddag een melding dat de man verward gedrag vertoonde. Rond middernacht kon hij worden aangehouden. Dichter en schrijver Lieke Marsman krijgt de Constantijn Huygensprijs. Zijn jaarlijkse prijs voor een literair oeuvre. Marsman is ongeneeslijk ziek, ze heeft uitgezaaide kraakbeenkanker... en schrijft over leven, dood en hoop. Het weer, veel zon vandaag. Het wordt in de middag 20 tot 26 graden. ZFM. ZFM. what you like. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Some people call them players, but I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life.